uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het partijbestuur van 50PLUS heeft de aangifte van smaad en laster... tegen de nieuwe fractievoorzitter Corrie van Brenk ingetrokken. Dat zei partijvoorzitter Geer Dales in de talkshow Op1. Dales deed eerder aangifte nadat Van Brenk het vertrekkend bestuur van beschuldigde... de partijkas geplunderd te hebben. Volgens Dales heeft ze inmiddels haar excuses aangeboden. De partij verkeert al weken in crisis. Eerder stapte partijleider en fractievoorzitter Henk Krol op. De faunabescherming start een juridische procedure om landgoed Het Lo van koning Willem-Alexander langer open te stellen voor het publiek. De koning zou onrechtmatig subsidie hebben ontvangen voor onderhoud en beheer van het kroondomein, meldt tv-programma Zembla. Het gaat om 4,7 miljoen euro over een periode van vijf jaar. Volgens Sembla heeft de koning ten onrechte vrijstelling gekregen... om 7200 hectare van het landgoed op de Veluwe voor het publiek te sluiten. Om subsidie te krijgen geldt dat een terrein minstens 358 dagen per jaar geopend moet zijn. Zo kan de belastingbetaler meegenieten van het gesubsidieerde natuurgebied. Oxfam Novib vindt dat regeringen en farmaceutische bedrijven moeten garanderen dat een toekomstig coronavaccin eerlijk wordt verdeeld tussen alle landen. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen arm en rijk, al dus de ontwikkelingshulporganisatie. Volgende week is er een online WHO-top waar veel ministers van Volksgezondheid aan meedoen. Oxfam Novib wil dat een vaccin patentvrij gemaakt kan worden. De landelijke studentenvakbond LSVB is teleurgesteld over de steunmaatregel voor flexwerkers, omdat studenten net buiten de boot vallen. Ze krijgen 600 euro per maand steun als ze kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis ook 600 euro of meer verdienden. Maar veel studenten halen die grens niet. Volgens de vakbond blijkt dat studenten gemiddeld een inkomensverlies hebben van 530 euro per maand.